7 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Puerto Rico heeft een nieuwe gouverneur. Het is Pedro Pierluisi die beëdigd werd nadat Ricky Rossello was afgetreden. Rossello ligt onder vuur vanwege uitgelekte chatberichten... waarin hij zich seksistisch en homofoob uitliet. Senatoren in Puerto Rico vinden dat Rossello zijn opvolger op een oneerlijke manier en op eigen houtje heeft voorgedragen. Daarom gingen er de afgelopen nacht weer demonstranten de straat op. Woensdag stemt de Senaat over de voordracht van Pedro Pierluisi. ProRail is begonnen aan de grootste spoorwerkzaamheden van het jaar. Rond Naarden-Bussum worden wissels weggehaald en er komt een nieuw beveiligingssysteem. Tussen Naarden en Bussum en Wees bereiden geen treinen... en daardoor zijn er minder treinen tussen Utrecht, Amersfoort... Lelystad, Amsterdam en Schiphol. NS zet Bussen in en raadt aan om de reisplanner voor vertrek te raadplegen. De spoorwerkzaamheden duren drie weken. In Gorkum is afgelopen nacht een gaslek ontstaan bij een tankstation. Een auto reed het vulpunt van een LPG-installatie kapot. Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. De hulpdiensten zochten nog een tijd naar een derde persoon... die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, maar dat leverde niets op. De brandweer heeft het lek onder controle. Er zijn geen woningen ontruimd. De afritten van de A15 en A27 zijn even afgesloten geweest. Lionel Messi is voor drie maanden geschorst voor wedstrijden van het Argentijnse elftal. Tijdens de Copa Americana vorige maand noemde hij de Zuid-Amerikaanse voetbalbond corrupt. Ook zei hij dat gastland Brazilië voorgetrokken werd door de bond. Messi bood zijn excuses aan, maar is dus toch geschorst... en ook krijgt hij een boete van 45.000 euro. Messi mist door de schorsing de komende vier vriendschappelijke wedstrijden van Argentinië. Het weer, eerst nog bewolking en kans op een bui. Vanmiddag steeds meer zon en het wordt 20 tot 23 graden.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 I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Mm I don't understand the way you think. Save that's not mine. Sending roses and your silly dreams, really just a waste of time because she's mine. Cause I really feel it's time.